uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Als de brexit op 29 maart doorgaat... mogen Britten nog 15 maanden in Nederland blijven. Minister Blok en staatssecretaris Harbers schrijven aan de Tweede Kamer... dat ze een fatsoenlijke oplossing willen bieden... aan de 45.000 Britten in Nederland... als de brexit uitdraait op een no-deal. Onder de Britten is veel onzekerheid, blijkt uit onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Ze maken zich met name zorgen over hun rechten om in Nederland te kunnen blijven wonen, werken en leven. SGP-leider Van der Staaij heeft nooit zelf zijn handtekening onder de Nashville-verklaring gezet. Hij vond het alleen een goed idee om de Amerikaanse versie te vertalen. Van der Staaij zei dat bij de EO in Dit is de Dag. In de streng protestantse verklaring over seksualiteit worden homoseksualiteit en transgenderisme zondig genoemd De provincie Noord-Holland gaat uitgebreid onderzoek doen naar gezondheidsschade door de uitstoot van Tata Steel. Van inwoners van Wijk aan Zee wordt de urine getest. Vorig jaar had Wijk aan Zee veel last van neerkomende roetdeeltjes op huizen en auto's. De staalfabriek betaalt de glazenwasser en de wasstraat. Maar veel inwoners maken zich ook zorgen om hun gezondheid, meldt NH Nieuws. Wanneer het gezondheidsonderzoek in de buurt van Tata Steel wordt gehouden is nog niet bekend. De Israëlische premier Netanyahu wil spreken met drie kroongetuigen in de corruptiezaak die tegen hem loopt. Die ontmoeting moet wat hem betreft rechtstreeks op tv worden uitgezonden. Netanyahu heeft de Israëlische parlementsverkiezingen ruim een half jaar naar voren gehaald. Naar wordt gezegd omdat hij hoopt op uitstel van de rechtszaak. Het weer bewolkt en wat regen. De wind neemt vannacht toe en wordt aan zee stormachtig. Morgen begint onstuimig met buien en mogelijk op de Wadden even noordwesterstorm.